Twee uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Op onder meer de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug... mag vanaf maandag geen sproeiwater meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft het verbod ingesteld... vanwege de droogte van de afgelopen maanden. Als beken en sloten droogvallen en het grondwaterpeil zakt... ontstaat onder meer schade aan de natuur... en verslechtert de waterkwaliteit. Vooral in het oosten en zuiden spelen de problemen. Tijdens de coronapandemie zijn bijna 9000 mensen meer overleden dan gemiddeld, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal overleden bijna 36.000 mensen, normaal zijn dat er 27.000. Het gaat om een periode van 9 weken. De oversterfte loopt hard terug, vorige week was het verschil met normaal nog maar 100. Kappers hebben een ongelooflijk drukke week achter de rug... nu ze sinds maandag na zeven weken weer open zijn. Volgens de branche waren er in drie dagen tijd evenveel afspraken als normaal in de maand. Veel kappers zijn vanwege de drukte langer open... en er zijn ook kappers die ook op zondag doorwerken. Alle kinderen kunnen naar school, er is geen reden om ze thuis te houden. Dat staat in een oproep van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Maandag gingen de basisscholen weer open, maar naar schatting 50.000 kinderen zitten nog thuis... onder meer om kwetsbare familieleden te beschermen... tegen besmetting met het coronavirus. De kinderartsen begrijpen dat ouders zich zorgen maken... maar ze benadrukken dat kinderen op een basisschool... een verwaarloosbare rol spelen bij het verspreiden van het virus. Bij het provinciehuis in Den Bosch is geprotesteerd... tegen de afspraak over cultuur in het nieuwe bestuursakkoord. VVD, CDA, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie... gaan in Brabant met elkaar regeren... De aparte portefeuille voor cultuur in de provincie bestuur is opgeheven... en de kunsten worden ondergebracht bij vrije tijd. Voor de ingang van het provinciehuis lagen onder meer theaterstoelen.